Marion Koekoek met het NOS Journaal. Het vrije Syrië van president Assad maakt zichzelf ook schuldig aan kidnapping, marteling en executies. Dat heeft de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch gezegd. In een open brief roept de organisatie de Syrische oppositie op de mensenrechten schendingen onmiddellijk te stoppen. De brief verschijnt morgen in de New York Times. Volgens de Human Rights Watch is het belangrijk dat de Syrische Nationale Raad en andere oppositiegroepen duidelijk maken dat dit gedrag niet wordt getolereerd. Een commandant van het Vrije Syrische leger weerspreekt de beschuldigingen. De kroongetuige in het liquidatieproces, Peter Laes, krijgt in ruil voor zijn verklaringen zeker 1,4 miljoen euro van het Openbaar Ministerie. Dat blijkt uit documenten die de NOS in handen heeft. De regeling staat op gespannen voet met het verbod om een kroongetuige een financiële beloning toe te zeggen. De huurmoordenaar Laes krijgt in ruil voor verklaringen tegen andere verdachten een lening om een bedrijf en een woning te kopen en geld om voor zijn beveiliging te zorgen. Daar weet ook de rechter niets van. Bovendien heeft Laes daarnaast nog eens een schadevergoeding van 2,3 miljoen euro geëist. Hij wil een nieuwe identiteit voor hem en zijn zoon en geld onder meer voor het zware gevangenisregime waaronder hij leeft en voor gederfde levensvreugde. Het OM zegt dat Laes voortdurend nieuwe eisen stelt. De advocaat van Peter Laes wil niet inhoudelijk reageren. Op het Indonesische eiland Bali heeft de politie vijf vermoedelijke terroristen gedood. Dat melden Indonesische media. Ze werden verdacht van het plegen van overvallen, mogelijk om terrorisme mee te financieren. Drie verdachten werden doodgeschoten in een goedkoop hotel in de populaire badplaats Sanur. Vlakbij in Denpasar werden de twee andere terreurverdachten gedood. Volgens de politie hadden de verdachten vuurwapens bij zich. In 2002 werden op Bali twee zware terreuraanslagen gepleegd. Daarbij kwamen 202 mensen om het leven, onder wie vier Nederlanders en 88 Australiërs.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 haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Oh, Oh, Lord knows It would be the first time Good times for a change see the luck I've had can turn a good man bad. So please, please, please, let me, let me, let me, let me get what I want this time. Oh, let me get what I want this time. all, let me get what I want this time. Welkom terug bij CFM Zandvoort. Welkom terug bij het programma Peaceful Radio aflevering 769 uur 2. We zijn begonnen met Asher Queen. Met zijn dubbel cd is het zelfs Songs of Love, Love and Change. We gaan eens lekker wegdromen met Dreams and Joys van Even Tier. Wil je de playlist meelezen, dan kan dat via de website van CFM Zandvoort. Zandvoort.nl En dan ga je naar programma info. Veel luisterplezier. Make yourself comfortable, sitting or lying down. And when you're ready, allow your eyes to close. Let the body adjust itself as it needs to so that you're comfortable. And over the next few minutes, allow the body to relax. breathing in your own natural rhythm with each out breath, letting go of any tension. With each exhalation, letting the body relax a little more deeply. letting the mind relax. Continuing to breathe at your own pace, with each out breath allowing a distance between you and your thoughts. Letting any thoughts that might be there pass by, just as if they are pieces of driftwood in a river flowing by just allow a distance between you and those feelings. Beyond the busyness of the body feeling. With each out breath, you can relax into the still, silent space inside. If you become distracted by anything inside or outside you, when you notice that, gently bring yourself back to the process of consciously relaxing. Bubble Joy. Er staan twee nummers op op deze cd. Eén geleide meditatie en de andere is alleen maar instrumentaal. Nou, dat is altijd wel, eh, wel lekker. Goed, de laatste track in dit programma Peaceful Radio aflevering 769 is de verzamelcd Inner Balance van het label New Earth Records. Tot ons komen, net zoals de vorige cd via osho.nl. We gaan luisteren naar het, eh, track 3, Rain Dance van uh, eh, Pariats. Komt oorspronkelijk van de CD Buddha Garden. Mijn naam is Ben Oveugen. Bedankt voor het luisteren naar dit programma Peaceful Radio.